en zit sindsdien in de zwaar bewaakte gevangenis in Vught. De man van 44 ronselde leden en zocht op internet naar instructies om een bom te maken, zegt het OM. Staatssecretaris Blokhuis heeft in zijn Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat Nederland gezonder moet worden. Samen met zo'n 70 maatschappelijke organisaties en bedrijven heeft Blokhuis afgesproken dat Nederlanders gezondere keuzes moeten gaan maken. Zo moeten kinderen in 2040 de geur van sigarettenrook niet meer herkennen, staat in het akkoord. Een tbs'er is veroordeeld wegens een verkrachting in de Limburgse kliniek de Royse Wissel. De man van 31 vergreep zich in mei aan zijn begeleidster toen ze de planten water aan het geven waren. Hij zei tegen de rechter dat hij de vrouw verkrachtte uit woede omdat er niet meer geknuffeld mocht worden met medewerkers. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel en heeft opnieuw tbs opgelegd gekregen. De politie heeft deze week vijf mensen aangehouden... in verband met de wond van een verdacht pakketje vorige maand bij het provinciehuis in Lelystad. De vijf zijn weer op vrije voeten, maar moeten zich wel laten verantwoorden voor de rechter. Op de dag van de vondst hingen ook op verschillende plekken in Lelystad spandoeken met leuzen over het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen. 19 Friese die onlangs werden veroordeeld voor het blokkeren van de A7 gaan in hoger beroep. Ze blokkeerden de snelweg vorig jaar om een anti-zwarte pieten-protest te voorkomen. De meesten kregen daarvoor een taakstraf van 120 uur. Onder de 19 blokkeervriezen die in hoger beroep gaan is ook boegbeeld Jenny Douwes. Zij is veroordeeld wegens opruiing en kreeg 240 uur en een maand voorwaardelijk. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgenochtend begint het in het zuiden te regenen. De regen breidt zich daarna naar het oosten van het land uit... en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar 40 kilometer file. Het is vooral langzaam rijden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knopend Burgerveen en Zoeterwoudendorp 10 kilometer, 40 minuten vertraging. Dat was een ongeluk met vier auto's, de linkerrijstrook is dicht. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knopend Almere en Lelystad 10 minuten vertraging. 10 minuten tot een kwartier op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 Goedemiddag, maak er een mooie dag van. En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen.